Michel Koenen met het NOS-journaal. Chili heeft een eigen verlengingen, was er nog niet gescoord door Chili en Argentinië. Uiteindelijk nam Chili de penalties beter. Alexis Sanchez van Arsenal schoot de winnende penalty binnen. Het is de eerste keer dat Chili de Copa America wint. En nog meer voetbal, want Engeland heeft de derde plaats op het WK voor vrouwen veroverd. In de verlenging maakte Ferro Williams het enige doelpunt tegen Duitsland... En vanavond is de finale op het WK in Canada. Titelverdediger Japan neemt het dan op tegen de Verenigde Staten. En dat is dezelfde finale als vier jaar geleden. Het Erasmus MC in Rotterdam heeft een man opgenomen... die verschijnselen heeft van ebola, meldt het RIVM. De man wordt onderzocht. Waarschijnlijk is morgen duidelijk of hij echt besmet is. De man was in een land in West-Afrika geweest waar ebola voorkomt. Gisteren meldde hij zich bij de spoedeisende hulp in het ziekenhuis van Roosendaal... Volgens het protocol is hij daarna overgebracht naar een isolatiekamer in het Erasmus MC. Champagnebedrijven in Frankrijk staan sinds dit weekend op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De wijngaarden, wijnkelders en verkoophuizen in de Champagnestreek hebben die beschermde status gekregen omdat ze volgens de VN-organisatie van cultureel belang zijn. Onder meer omdat er bijzondere technieken uit de 17e eeuw worden gebruikt voor de mousserende wijn. En in Utrecht hebben gisteravond tientallen gelovigen in de open lucht een kerkdienst gehouden. Omdat vanwege de Tour de France de binnenstad bijna het hele weekend onbereikbaar is voor auto's, besloten ze de zondagochtenddienst buiten op het Nicolaaskerkhof te houden. En om ook tourfans uit andere landen te betrekken werd de dienst ook in het Duits, Deens, Frans en Engels gelezen. Het weer overwegend droogt, koelt af tot een graad of 18. Overdag eerst zon, maar in de middag wordt het broeierig... en trekken er onweersbuien over het land. Daarbij is kans op hagel en zware windstoten. Het wordt 25 tot 31 graden. En na de buien koelt het flink af. Dit was het NOS Journal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.